Goedenavond, ik ben Rens van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Chaos in de Amerikaanse stad Washington. Daar zou het Amerikaanse parlement de uitslag van de presidentsverkiezingen definitief maken. Terwijl dat aan de gang was, Bestormde Trump-aanhangers die buiten stonden te protesteren het gebouw. Zij denken dat er met de stemming is gefraudeerd. In de zaal waar de stemming bezig was, is iedereen geëvacueerd. Zo klonk het toen de boel werd stilgelegd. My challenge today is not about the good people of Arizona. And it will stand in recess until the call of the chair. Protesters in the building. Thank you. Terwijl de boel werd geëvacueerd moesten politici een gasmasker opzetten. Demonstranten zijn dus in het gebouw. In de hoofdzaal barricaderen beveiligers met wapens de deuren, vertellen ze bij CNN. There is an armed standoff on the house floor where you can see Capitol Police with their arms drawn and members of Congress ducking under their chairs there as that armed standoff was occurring. Demonstranten doen alles om binnen te komen, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Ramen van het kapitool worden ingetikt. Eh, mensen weten binnen te dringen in het gebouw, staan in de hallen voor de vergaderzaal... waar op dat moment een zitting bezig is aan het congres. Laatste nieuws net ook echt wel zorgwekkend hoor. Er komen berichten uit het gebouw dat daar eh, schoten zijn gelost binnen in het kapitol. Eh, laatste bericht, tweede bericht wat er kort daarna kwam dat er een vrouw eh, zwaar gewond zou zijn geraakt bij dat incident.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 I can't seem to find what to say or do. I only get this way with you. I only get this way with you. to say and do. 12. The Sea of Love. that you just don't realize how much I love you. somebody new. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. to forget. Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine.